En via deze Engelse tolk hoor je dat de Oekraïense president er erg blij mee is. F-16's will certainly give new energy, of confidence, new motivation for our warriors and for the civilians, and will, I'm sure, will provide the new result for Ukraine and the entire Europe. Hoeveel F-16's het er precies gaan worden, wordt, is nog niet bekend. En wanneer ze worden geleverd is ook onduidelijk. Er moeten nog piloten getraind worden en in Oekraïne moet nog wat gedaan worden aan de infrastructuur. Op het Hawaïaanse eiland Maui zijn specialisten druk bezig met het identificeren van mensen die zijn omgekomen door de natuurbranden daar. Forensisch, pathologen, röntgentechnici, vingerafdrukexperts en tandartsen zijn ermee bezig. Op het eiland zijn meer dan 100 doden gevallen en er zijn nog steeds honderden mensen vermist. Albert Heijn heeft last van een storing, waardoor de bonuskaart niet meer werkt. Dat betekent dat klanten geen korting kunnen krijgen op de normale manier. Medewerkers achter de kassa proberen de korting handmatig in te voeren... en dat zorgt in verschillende winkels voor flinke rijen. Albert Heijn werkt aan een oplossing. Spanje is wereldkampioen voetbal. De Spaanse vrouwen hebben Engeland in de finale met 1-0 verslagen. Otra Otra Otra Olga Carmona scoorde het doelpunt. In de halve finale maakte ze ook al de winnende. Spanje had in de tweede helft nog een kans op 2-0 toen ze een penalty kregen. Maar die werd gemist en dus bleef het tot in blessuretijd razendspannend. Uiteindelijk wist Engeland niet meer te scoren en daarmee is Spanje voor het eerst wereldkampioen. Voor Sarina Wiegman, de coach van Engeland, is het de tweede WK-finale op een rij die ze verliest. In 2019 verloor ze met Nederland tegen de VS. Het weer. Het is zonnig, 23 tot 28 graden. Vanavond geen plaknacht, want het koelt af naar zo'n 14 graden. En morgen krijgen we opnieuw zo'n zomerse dag als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 De Formule 1, de Formule 1. Qui votera Ze zitten vol, iedereen gaat uit zijn bol. De kop die staat te zweten, iedereen moet eten. De treinen uit circuit, missen wil je niet. De familie, de formule zomer is jouw keuze ZFM.